Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland heeft jarenlang gefraudeerd met Europese subsidies voor pulsvissen... stellen meer dan 20 Europese milieuorganisaties. Ze hebben een klacht neergelegd bij het Europese Antifraudebureau... dat moet beslissen of de, subsidies moeten worden terugbetaald. En Nederland kreeg vergunningen om wetenschappelijk onderzoek te doen met het pulsvissen... maar daar werd amper gebruik van gemaakt, bleek eerder al uit onderzoek van de NOS... Met pulsvissen worden vissen met behulp van elektriciteit gevangen. Dat zou schade aan de bodem van de zee voorkomen... omdat er geen sleepnetten hoeven te worden gebruikt. De vele cyberaanvallen op bedrijven en organisaties... zijn het gevolg van het slecht updaten van software. Dat staat in het jaarlijks rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een jaar geleden waren er grote cyberaanvallen. Later bleek dat die zouden zijn mislukt als de software op tijd was geüpdate. Bedrijven en organisaties die bleven vatbaar voor aanvallen... omdat het vaak kostbaar en tijdrovend is om alle systemen bij de tijd te houden. Italië wil dat de Franse president Macron excuses maakt voor zijn opmerking over het weigeren van een schip met migranten. Zo niet, dan wordt de ontmoeting met vrijdag tussen Macron en de nieuwe Italiaanse premier Conte afgezegd, zegt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken. Italië weigerde deze week het vluchtelingenschip Aquarius met meer dan 600 man aan boord. En vakbond FNV heeft het afgelopen half jaar een gemiddelde loonstijging afgesproken van 2,4 procent. Dat is ruim een half procent meer dan een jaar eerder. In ruim een kwart van de cao's, zoals die van de bouwsector, wist de FNV een loonsverhoging van meer dan 3 procent te realiseren toch is de vakbond niet helemaal tevreden. FNV wilde een gemiddelde loonsverhoging van 3,5 procent. Het weer nog op steeds meer plaatsen zon en het is vanmiddag 16 tot 20 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en dan regen. Vrij veel wind en iets warmer dan vandaag.